Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje afgegeven vanwege storm Poli... die komende dag over het land trekt. Er worden zware windstoten tot 120 km per uur verwacht. De weerswaarschuwing gaat aan het begin van de ochtend in... en geldt voor alle provincies behalve Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Voor die provincies is code geel afgegeven... Op Schiphol worden vanwege het verwachte weer veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Tussen 9 uur s ochtends en 3 uur s middags is het vliegverkeer daar zeer beperkt. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaanoever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Premier Netanyahu zei gisteravond dat de operatie wordt afgerond. Maandagnacht trok het leger massaal het kamp binnen... voor wat wordt genoemd een antiterreuroperatie. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker 12 doden gevallen. Er moet meer duidelijkheid komen over de opvang van Oekraïners in Nederland op de lange termijn. Dat vindt de adviesraad Migratie, die daarover opnieuw aan de bel trekt. In Nederland zijn nu zo'n 95.000 Oekraïners. Volgend jaar maart eindigt hun verblijfsrecht. De onzekerheid daarna leidt tot problemen op het gebied van wonen, werken en zorg, zegt de adviesraad. Ze steken gemeenten vooral geld in tijdelijke opvang. Ook voor werkgevers is het volgens de raad niet interessant om te investeren in Oekraïners... omdat onzeker is of ze wel kunnen blijven. Het weer, het is regenachtig met veel wind, vooral in het noorden en westen van het land. Daar is kans op windstoten tot boven de 100 km per uur... In de middag af en toe zon en het wordt dan een graad of 19.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 Voor die provincies is code geel afgegeven. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin, op de westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu zei gisteravond dat de operatie wordt afgerond. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. De mannen wonnen gisteravond met 4-2 van België. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse vrouwen van België met 2-1. Zij kroonden zich eind vorige maand al tot winnaar in de Hockey Pro League. Het weer regenachtig met dus veel wind.